Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. We kunnen dit jaar en volgend jaar nog steeds minder kopen van ons geld. De koopkracht gaat volgens het Centraal Planbureau met bijna 4% achteruit. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen en de inflatie, zegt economieverslaggever Nick Wouters. En dat is echt wel volgezet. 3,8% koopkrachtdaling. Daarmee wordt de koopkrachtstijging van de afgelopen jaren in één keer weggevaagd. Dat is dus met het prijsplafond erbij. Dus het prijsplafond dempt wel iets van de pijn het Centraal Planbureau, maar neemt niet alle pijn weg. De lonen gaan de komende tijd wel iets omhoog, maar volgens onderzoekers stijgen de prijzen harder, waardoor we toch minder kunnen kopen. In Rotterdam zijn gisteravond drie mensen neergestoken. Een van de gewonden is een agent. De verdachte werd door andere agenten neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ook de andere slachtoffers hebben verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Wat de aanleiding voor de steekpartij is, weten we niet. Veroordeelde loverboys die weer vrij zijn gaan vaak opnieuw de fout in. Uit onderzoek blijkt dat bij 1 op de drie daders dat binnen twee jaar gebeurt. Volgens onderzoekers komt dat voor een deel doordat loverboys niet goed worden begeleid als ze hun straf hebben uitgezeten. Deze Netflix-serie heeft weer een mijlpaal te pakken. Oh, De Jeffrey Dahmer Story is in drie maanden tijd al meer dan 1 miljard uur bekeken. De serie vertelt het waargebeurde verhaal van moordenaar en kannibaal Jeffrey Dahmer. Die werd in 1991 opgepakt na 17 moorden. Alleen de Netflix-series Stranger Things en Squid Game zijn nog vaker bekeken. Dan nog het weer. Aan de kust kans op een bui. Verder is het droog en zijn er ook opklaringen met af en toe zon. Later vooral in de noorden wat kans op regen bij 8 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is erg druk, ook in de regio. Er zijn namelijk een paar ongelukken gebeurd. Allereerst goed nieuws over de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterbolderplein is de weg weer vrij na een ongeluk. Je staat er nog wel 40 minuten in de file vanaf knooppunt Kooimeer. Hetzelfde geldt voor de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de weg weer vrijgegeven. Je staat er nog wel ruim een uur in de file. Hierdoor staat ook een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad.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 I know you like living in the lights. Oh, I'm a gonna cross my border, but I'm just trying to be polite. And the party, I'm the only one I wasted. Feel like I wasted my time, but I pretend that I liked it.